In Venlo staan mensen op sommige plekken tot aan hun knieën in het water... en loopt er water naar binnen in panden. Door wateroverlast rijden er verder minder treinen tussen Sittard en Maastricht. Turkije is per direct gestopt met alle handel met Israël. Hoewel Turkije de handelstop nog niet officieel bevestigt... heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken al wel gereageerd. Hij schrijft op X dat Turkije de handelsverdragen met Israël schendt. De twee landen hadden tot 7 oktober een prima band, maar de spanningen zijn opgelopen. De Turkse president Erdogan steunt de Palestijnen. Hij haalt regelmatig uit naar Israël oud kunstgaatster Sjoukje Dijkstra is overleden. Ze bezorgde Nederland in 1964 de allereerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen... en is een van de succesvolste Nederlandse sporters ooit. Ze won zes nationale titels, vijf Europese en werd ook nog drie keer de beste van de wereld. Sjoukje Dijkstra was 82 jaar. En Hawaii is begonnen met het afbreken van de iconische haiku-trappen... die ook wel de Stairway to Heaven worden genoemd. De steile trappen zijn eigenlijk al sinds 1987 verboden voor publiek... maar worden toch nog steeds druk bezocht. Mijn collega Simone Langejan legt uit waarom de trappen nu worden afgebroken ze zagen ook echt, eh, zeker de afgelopen maanden, dat er gewoon nog steeds, steeds meer mensen bij kwamen. En dat heeft gewoon grote gevolgen. Niet alleen voor nou ja, het natuurgebied waar die trappen zeg maar, zich bevinden, maar ook voor de lokale bevolking. Mensen klommen echt over hekken heen, door tuinen heen, om eh, ja, maar die patrouilles te omzeilen, om niet eh, gevonden te worden. Zeg maar. En ja, het komt eigenlijk allemaal op neer dat mensen heel graag onderdeel willen zijn van nou ja, het prachtige plaatje wat je daar bovenop krijgt. Met het afbreken van die trap komt daar nu dus een einde aan. Het weer dan nog, vooral in het midden en zuiden van het land. Pittige buien met vaak ook onweer en af en toe hagel. Morgen eerst bewolkt en nat, maar later droogt het op en breekt de zon ook nog even door.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 En in dit uur heb ik nog voor je klaarstaan twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat komt nog voorbij. Kortom, van alles en nog wat aan lekkere muziek. Want dat hebben we eigenlijk alleen maar hier, hè? Toch Joop? Zeker weten. Alleen maar lekkere plaatjes. Precies. En over lekkere muziek gesproken. Wat dacht je van de digitale brievenbus? Ze is helaas is ze nummer 2 gewonnen eh, geworden bij Tirren. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is het Ierse Country Music Competition Festival. Want dat is heel groot in Ierland. En zij is nummer 2 geworden. Maar ze heeft ook een hele gloednieuwe single uit. Dus volgens mij treurt ze niet. Chelsea Evans is dit. En I'm a little bit lonely. I'm a little bit lonely. about all the fun we've had. Am I just a memory? Do you want me back? So when you get this letter, read between the lines. You'll see that you're welcome back home with me, baby, in your time. Cause I'm a little bit lonely, I'm a little bit blue. Sometimes luistert naar Nashville. Met nu Americana uit Nederland. Have you seen the girl with magic in her smile? Temptations on her lips, looking at the world with wonder. wonder, wonder. In her She laughs without restraint, she's free and without worry. Oh, how the people stare while she sends love to them all. What you give, you will get back. Let's plant the seeds of joy. the loneliness, the hunger, and the sick as they fade away. As they look at her, still feeling deeply tragic, it's hard to gain some faith as she spreads her love magic. Have you seen the girl? shows all in the eyes we're looking through that make the world. Look at her and feel your chest wider as she flings out hope with every swirl. Nina Lynn en Wonder in Her Eyes. We zoeken toch af en toe hele aparte projecten uit. En de volgende is er ook weer zo eentje. In 1983 kwam een album uit van Kenny Rogers... waarop de nummers die erop staan geschreven zijn door Barry Kip. En Maurice Gibb heeft daar ook nog een handje in gehad. Je gaat naar titelnummer luisteren. Dit is Eyes That See in the Dark. zei het al, een heel speciaal project. 1983, Kenny Rogers album Eyes That See in the Dark. En je hoorde de titelnummer en heb je de jongens ook herkend? Natuurlijk, de Bee Gees zongen er ook op mee. Och, wat klinkt dat toch lekker. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Daarvoor gaan we naar het origineel uit 1975. En ik heb een coverversie van dat nummer uitgezocht voor je uit 2020. Van de Muppets tot dan Kenny Rogers die je net hoorde samen met Dottie West. Want die maakte er een duet van. Er zijn zoveel verschillende versies van. Het origineel van B.G. Thomas. En in 2020 nam Mandy Barnett de Nashville Songbook op en op. Dat album staat dus ook dit nummer. En dat is een hele lange titel, dus daar komt hij. Hey, won't you play another Somebody Done Somebody Wrong song? Dit is de Nashville Spiegelplaat. It's lonely out tonight. And the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. that's gone wrong. Cause I don't want to cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby place I veel spiegelplaat. It's lonely out tonight And the feeling just got right for a brand new love song Somebody done somebody wrong song enough to make it right. Yeah, street boy, and devil Nederland. Heb je hem herkend? George Baker en Three Chords and the Devil. George Baker? Ja, George eh, Die van uh, Paloma? die, die? heeft volgens mij een jaar of twee geleden ook een Americana-album opgenomen. En volgens mij met dezelfde titel. En dat draaiden we dus nu net uh, nou ja, het titelnummer van. Briljant. Ja, briljant hè? Dat vond ik ook. Wat ook heel briljant is, is de muziek van, Kelly <laughs> van Kelly Clarkson. Dit is Mr. Know It All. think you know it all, but you don't know We Going? Je hoorde Luke Bryan en Where Are We Going? Nou, hier bij de National Radio Show gaan we nog nergens naartoe... want we hebben nog een aantal nummers voor je klaarstaan. Zoals de laatste inzending van de digitale brievenbus deze week. Daarvoor gaan we naar Amerika voor de met heel veel awards al bekroonde... Texas Country Music Band. Kim Folks hebben een nieuwe single uit en die heet My Kind of Weather. swamp out with the moon. Yeah, fresh coat of paint might make it look better. It's my kind of weather. Bible on a dashing granddad's truck.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 Ja, dat weet ik. Je was oh. lekker aan het meezingen in mijn oor. Maar oh, dat maakt niet sorry. uit. Geen probleem. Ik zou het nooit meer doen. Nee hoor, dat maakt niet uit. Want ik heb volgens mij je oor al volgeblazen met een aantal nummers die op de playlist <laughs> stonden deze week. Goed, eh, het is tijd voor Bluegrass geworden. En dan wel een heel speciaal nummer. Want het zijn drie toch hele grote namen op één single. Het nummer werd ooit op de plaat gezet voor het eerst door Joni Mitchell. Maar dit is de versie van komen ze Dolly Parton, Judy Collins en Rhonda Vincent. Dit is Both Sides Now. current and classic country music. Nashville Radio Show. But my, my 1981 brachten de mannen van de Oak Ridge Boys het album Fancy Free uit. En daar staat dit nummer op. Elvira, wat natuurlijk voor het eerst in 1966, zo eh, bijna 58 jaar geleden, uitgebracht werd door Dallas Frazier. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. Jawel, en Bluegrass fans, daar komt hij weer hoor. Het is het album Colors van Carly Arrowwood. Je hoort achter elkaar Silas en Cora en daarna This Mess We Made. Nashville Spotlight album. High on a mountain, around 1843 a changed man I'll right every wrong and imposition If I can only have chorus hands father looked in disbelief And he cried out in repentance When he saw Cora laying at his feet doctor says I need to take. Well, some take the pills to just give their mind a laatste nummers van het Spotlight album komt er alweer bijna een einde aan onze show. Ja, zeker weten. Ik zeg alvast iedereen uh, dankjewel voor het luisteren. Joop, jij natuurlijk ook bedankt weer. Yep. En we sluiten af met Tim McGraw en I Called Mama. Tot volgende week. Bye bye. Got a call from a friend about a friend It's some news no one ever wants to hear. It hit me like a punch, took my breath. He was just getting into his best years. Yes, something like that'll shake you up, wake you up. So I stopped off bought a Slim Jim and a Coke. Parked out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the backseat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live oak trees. I thought of home, grabbed my phone sunset river flow. Grab my guitar from the backseat, wrote a song just for me.